8 uur. met het NOS-journaal. Premier Rutte roept alle Nederlanders op voorlopig geen handen te schudden. In een persconferentie zei de premier dat dit een manier is... om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. In Brabant, waar relatief veel mensen zijn besmet... wordt iedereen geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. In ieder geval de komende zeven dagen. Ondanks de maatregelen zit Nederland volgens Rutte nog altijd in de eerste fase van de uitbraak. Het indammen van het coronavirus. Dat het niet handen schudden advies nog even wennen is... bleek aan het einde van de persconferentie. De premier gaf RIVM-directeur Van Dissel toch nog een hand. De regering van Israël neemt drastische maatregelen... om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Iedereen die het land binnenkomt moet twee weken in quarantaine. Premier Netanyahu spreekt van een moeilijk maar noodzakelijk besluit... om de volksgezondheid te beschermen. Twee mannen die betrokken waren bij de moord op een medewerker van een spyshop... hebben een 15 en 13 jaar celstraf gekregen. Het slachtoffer werd in zijn auto vlakbij zijn woning in Huizen doodgeschoten. De liquidatie was volgens het OM een boodschap van de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi... omdat het slachtoffer met de politie zou hebben gesproken over apparatuur om Taghi te volgen. De twee nu veroordeelde mannen zouden de geliquideerde man tot vlak voor zijn dood in de gaten hebben gehouden. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Indonesië wordt versoberd... omdat er bij voorbereidingen voor het bezoek in de provincie Kalimantan minstens twee doden zijn gevallen. Ze kwamen om bij een ongeluk met twee boten in een nationaal park. Het koninklijk paar zou daar donderdag op bezoek gaan. Het weer nog vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vannacht is het nat en koud. De minima liggen rond 5 graden. Morgen blijft het tot in de middag grijs en nat. Daarna wordt het wat droger. Morgen is het maximaal 12 graden. Ook woensdag regen en later weer overwegend droog. Het blijft wel zacht. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Maar You Little Thief, die vind ik nog eigenlijk uh, tien keer beter. En eh, dat is min of meer de echte officiële opening van deze Alternative FM van 5 maart. En de reden waarom ik hem heb gedraaid heeft alles te maken met... Jazeker, want eh, gisteren was het moment daar. Max Verstappen was de eerste Formule 1-coureur... E die zijn eerste ronde heeft afgelegd op het officiële vernieuwde circuit van Zandvoort. En dat eh, hebben ze geweten ook, want ja, er waren tal van bobo's gisteren op het circuit. dat heb ik even meegemaakt en eh, gezien, tenminste van een afstand dan. Wel te verstaan, want de plaatselijke media... dat is een klein slordigheidje richting de organisatie van de Dutch Grand Prix die waren niet uitgenodigd. Dus eh, wat moet je dan doen? beetje creatief zijn en eh, toch maar gewoon het eh, bericht opschrijven. de single die je net hebt gehoord, Je Little Thief, die draag ik op aan de sportief directeur Jan Lammers. Want hij was degene die met een twinkeling in de ogen gisteren bij het Sportjournaal dat allemaal zat te vertellen of stond te vertellen tegen de NOS-verslaggever Martin Vriesema. Zo van, ja, eindelijk begint het dan het echte grote aftellen. En zeker met zo'n man als Max Verstappen op de baan. Hij vertolkt in mijn ogen eigenlijk een beetje het eh, gevoel... wat hier voor de meerderheid in Zandvoort eh, geldt... die het circuit een warm hart toedragen. Goed, dat was even weer het eh, verhaal rondom de Formule 1. Nu weer gewoon terug naar Alternative FM. Want we hebben namelijk ook een muzikale gast. En wat koper, molenaar, keur, eh, hier in Zandvoort zijn... ja, dat geldt eh, in Volendam met eh, namen als Bond, Zwarthoed, Veerman, Tol. Alleen deze jongen die heeft een iets wat andere achternaam. in het echt heet hij Jack of Jack Dane. Jack Dane. Hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Wat je wil eigenlijk. <laughs> En mijn, eh, meteen mijn vraag is, eh, want ja, eh, hij komt wel uit Volendam, maar het is niet echt een echte Volendamse achternaam. Maar de mensen die de naam Deen kennen, die denken van, hé, hey, dat is toch een supermarktketen boven het kanaal? En dan is jouw antwoord? Jazeker, ik ben ook familie van hem. <laughs> ja. wel nou, van arme tak. ja, eh, jij bent van de arme tak. Maar goed, eh, even, want eh, we hebben je natuurlijk niet zomaar vanavond hier uitgenodigd. Daar zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. er zijn jouw collega-muzikanten uit datzelfde dorp Volendam voorgegaan. onder andere Alaska, Frank Bond, Dandelion, Paul Bond. En dan hebben we ook nog een keer Dick en Martijn gehad onder One Clueless Friend. Eh, de meesten eh, toch onder het, eh, ja, onder het dakje van King Records. En dat doe jij dus ook, geloof ik, toch? Of niet? Ja, mijn eerste single is uitgegeven door King Daar ben ik ongelooflijk blij mee ook. Ja. Voel me echt vereerd. <laughs> ja. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Heb je gewoon meegedaan aan iets wat, wat bij de Pius in Volendam... het club en buurthuis, want daar zetten ze wel eens bepaalde dingen op, eh, op, ja, in gang. Dus ik neem aan dat je daar een beetje eh, eh, wegwijs bent geworden in die, in die periode. Ja, ik, ik zag de cd-presentatie van de Singer-Songwriters Guild. Ja. Die hadden allemaal nummers op plaat gezet. Ja. Ik was bij die presentatie en ik, ik was net gestart met gitaarspelen. Ja. En ik dacht van, dit wil ik ook. Dus ik begon met mijn eigen nummers begon ik, een beetje te spelen bij de Singer-Songwriters Guild. En na een paar jaar zei Frank, ja. deze, dit nummer Romance, dat wil ik wel graag op, eh, op plaats zetten. Ja. is, is dat een beetje ook eh, de startschot eh, voor meer dingen? Dus dat er wat meer in de pijplijn gaat zitten de komende tijd? als in releases? Ja. Ik heb nog releases staan. Ja. Twee voor dit jaar. Ah, dus, dus er komt toch nog wel het een en ander aan. Ja, dat, staat wel in de planning. Ja. ja. vanavond ga jij ook zes nummers spelen. Dus dat gaan we zo horen. Ehm, wat kunnen we ongeveer een beetje verwachten? In welke richting moeten we het een beetje zoeken? Ja, het is wel vrij folky. Dus mijn grote in, eh, invloeden zijn uh, Leonard Cohen, Jess Malina. En Bob Dylan ook al hoor je dat niet zo heel erg veel. Uh, Leonard Cohen vind ik altijd zo'n mooie met zo'n doorrookte stem. Ja, wat dan Ook, ja, dat, vooral in de laatste albums. Ja, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, en ja, vooral dat laatste werk. Want hij zag zijn eigen dood toch wel een beetje aankomen om, op een bepaalde reden. En dat, dat, voelde ik, eh, dat voelde ik ook een eh, intrigerend eh, verhaal. Wat hij helemaal aan het eind van zijn leven heeft gemaakt. Zeker weten, ja. ja. Ehm, goed, we gaan je straks natuurlijk horen. Maar we gaan natuurlijk ook het lijstje met muziek even afwerken. Suzanne Sanders heet zij. En dit is haar laatste single. En het nummer dat heet High Tides. a letter containing every answer. The words slightly slanted, some of them obscured by stains. The edges tattered and wrinkled, traces of a struggle. Words of insecurity have won and found their way. spent all day doing work that doesn't pay enough, and you don't even like enough. You wanna get away from this sweet lake city, this sweet lake city. We're all drunk in the morning on dreams that you don't even dare to tell. But in the light of the evening, it seems like they're right there. picked up on plans made by someone we hardly know at all. But it's hard to get up in the morning when life drags you to an end. Lake City, oftewel Zoetermeer. En dat is eh, van Marvin Day en zijn band. En eh, hij heeft ook een eh, album uitgebracht hier bij ons. ik neem aan dat het allemaal werkt. Dus ik ga het, gewoon eventjes naar de andere kant kijken. En dan staat Jacob D. Edwards, zoals hij eigenlijk heet, klaar. Moet ik even het lijstje erbij pakken. Want ik heb hier een mooi lijstje gekregen van hem. Eh, de eerste twee eh, eh, nummers die heeft hij opgeschreven. Dat is Medusa en Love's Regret. Kun je iets vertellen over Medusa, waar het over gaat? Medusa gaat over de, zeg maar, niet verboden liefde. een liefde die nooit is geworden eigenlijk. Maar die nog steeds... Die dame geeft me nog steeds een beetje een zwak. Ten alle tijden. Als ik, altijd als ik het tegenkom ook. Dus het is, nog steeds heel relevant. Is het iets van een onbereikbare liefde en toch een, eh, een, een iets, iets stil iets eh, blijven voelen of wat dan ook? Ja, precies dat eigenlijk, ja. Oké. Ehm, ik zou zeggen, laat maar horen. Alright. Love yourself or lose yourself, she said. Staring with those eyes, I can make a sailor drown. probably some aphorism. She read inside some cliche little booklet. And she's right, I'm putting myself down. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I still turn my blindest eye when I see that last glass was too many. Still get high to pretend that I can smile. And I do believe I love her still. She's been more than just a friend for the longest fucking while. I'm changing. I need your help along the way. You're Medusa with no serpent crown. You're a siren that refuses to seduce. Mm, and I do believe I love you still. You're my gateway from the solid ground. things that need some changing, and I need your help along the way. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I need your help along the way. Ja, je hoort het al. Eh, er is eh, publiek eh, meegekomen. Dus het is altijd wel mooi dat er nog... want anders blijft het altijd een beschaafd jazzapplausje van Marcus en van mij. Maar goed. nou, heb jij ook iets met jazz? Ehm, is het nummer wat, wat we gaan horen... Wat je, nu gaat, wat, wij, wat je nu gaat spelen, is dat ook een beetje jazzy? Of, er, komt wel, komt wel later een nummer wat oh, een beetje wat Paul Simon akkoorden heeft. Een beetje Chad Atkins dus- akkoorden ook. Dus ik ben een beetje te vroeg. Nou goed, het tweede nummer wat, Jacob die Edward gaat spelen in Love's Regret. Did I hurt you, friend? Did I make you cry? After all the time we spent, we have to say goodbye. Seeing you will only hurt me more. The wounds we got are still feeling so sore. Don't cry for me, babe. I'm not worth your tears. I'm just a dog without a bone, with endless hopes and fears. Stay away, stay away, stay away, but don't wanna lose me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Oh, stay away, stay away, stay away if you don't want to leave me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. find yourself a lover, and I will do the same. Our time was truly wonderful, the end it sadly came. And I don't wanna lose you, my friend. And to hurt you, to hurt you was never my intent there may be a stake in your heart. Oh, but I apologize. And that's a start. Stay away, stay away, stay away if you don't want to lose me. Mm. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Oh, stay away, stay away, stay away, but don't wanna lose me. Oh, stay away, stay away, stay away when you hold me so close. was hem. Eh, twee nummers eh, van eh, Jacob die Edward. het is, ja, we moeten zo dadelijk toch even wat aan hem vragen. Nou, hij komt toch deze kant op. Dus ik kan hem gelijk ook wat meteen onder zijn neus wrijven. Zeg, als ik dit zo hoor, dan zit er, zit er wel iets van een soort verschuurde, hartverscheurend iets. Afstoten en toch ook tegelijkertijd dichtbij blijven. Bij mij gaat het altijd over, over tegenstrijdigheid. Ah. ik ben hopeloos romanticus. Dus ik, moet, ik kijk altijd alles van twee kanten. Een soort van ideaal dat nooit in complete wording kan komen. Het is altijd, het is altijd het dilemma. Een, een dilemma. Daar ging dit, eh, volgens mij dit, uh, dit liedje ook heel erg eh, sterk over, heb ik een beetje het idee. Dus. Ja, zeker weten. Het komt altijd een beetje terug in, mijn, songwriting. Nou goed, we, gaan je straks natuurlijk nog een keer horen. nu eerst weer even tijd voor Nederlandstalig werk. En dat is Delize En dat nummer dat heet Helden. maar door blijft gaan, waarin stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. oh. oh, oh. Je bent het anker als alles lijkt te wankelen. Je zet koers op volle zee. Iets wat ik zeg. tonight. Put your hands on my chest, alright. Can you feel it? Like I feel it. Yeah, there's a moment in the air tonight. And like a Viking, I'm prepared to fight for that feeling. Yeah, that feeling. Jonas Brug, zo heet hij. Eh, samen met de London Community Gospel Choir. Eh, ook een nummer wat, eh, wat vrij recent is uitgegeven. Lise hoorde je daarvoor met Helden. Straks gaan we weer verder met Jacob D. Edward. Maar eerst een band die hier geweest is. Toen speelden ze heel akoestisch, maar ze kunnen dat ook heel stevig. En dan heb ik het over New Bliss. zij is ook een van de, de studenten eh, op het conservatorium in Haarlem. Het eh, conservatorium Haarlem in Holland. Dat is de opleiding eh, van muzikanten hier in de, de buurt. En Emmy, zo heet zij, heeft ook een band. What's Going On hoorde je daarvoor. New Bliss met Flawless. Ik zei dat er één nummer nog zou zitten, maar dat zijn er stiekem toch twee geworden. Maar wat maakt dat uit? Uh, Jacob D. Edwards staat weer klaar. Birmingham Ballad, dat is eh, de eerste die eh, we gaan horen. Ik eh, ga straks wel even vragen over de liedjes en nog, nog wat. laten we maar eerst gewoon het nummer horen. Hier is Birmingham Ballad. All right. Come crashing through the bedroom door. Floors lined with clothes and emptied bottles. I guess that I am staying. It's lights out once again. Breath guts, the silent atmosphere. Crooked smile, so melancholy sleepy gaze from eye to eye. It's lights out once again. Then away when I wanted company. Crash on this mattress on the ground. You took my breath, I closed my eyes. It's lights out once again. Hand rolled cigarettes never tasted so damn sweet. We built a smoke screen, hid our words. I'll never see you again, but still we smile, wallow in our bitterness so sweet. Stranger, wake up in my arms. Hold me tight, let me go. Stay right here. Leave me now. It's lights out once again. I miss you, the sleepless night, new blissful sorrow, fading memory. I wish I knew your name. It's lights out once again. Het, het, het volgende nummer, dat is dus toch weer de romanticus van, eh, van de kant van Jacob D. Edward. En dat is ook de single die we hier eh, een paar keer ook hier hebben laten horen in eh, Alternative FM. En dat nummer heet Romance. folly finds the man who flirts with the fool. The bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail the sea again. The wind will surely sing with him. It seems that you have grown so bitter. You've grown tired of this sea of old recurring themes. All the young birds coming in, flying out again. It's an endless tale. For you, it seems. Now you crave the changes. The glimmers of the new are in the past. Life is just a wheel that keeps on turning. till it finds and stop at last. I admire all the songs you sang, the tales of men who came before, the ones who broke the chain of life, the ones who never asked more. As now you crave the changes. The glimmers of the new are in the past. Life is just a wheel Keep keeps turning. Until it finds its stop at last. Ja, ja, ja, ja. We gaan hem straks natuurlijk nog een keer eh, terug horen eh, bij uh, Alternative FM. Maar eerst hebben we nog nieuwe muziek. Of tenminste van vorige week. Out of Skin is dit. sink to where I cannot see. I'm deeper than the deepest sea, deeper than the deepest sea. met hun eh, laatste single Aydin was dat. Eh, en eh, er nog één, want dat, is van de jarige Job van deze week. En zij is Fabiana Dammers, want deze dame die heeft hier ook veelvuldig een aantal optredens gedaan bij Alternative FM. Afgelopen week vierde ze haar 35e verjaardag.